and come back here to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone says. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Het kabinet maakt nog niet bekend waar de grootste brandhaarden van koeikoorts liggen. Het was de bedoeling vandaag een kaart te publiceren waarop mensen kunnen zien waar ze extra risico lopen om besmet te raken. Maar de betrokken ministers willen het eerst eens worden over de maatregelen die genomen moeten worden voordat de kaart wordt gepresenteerd. De meeste ouders van de kinderen die zijn herkend op filmpjes en foto's van de van ontucht verdachte zwemleraar Benno L. zijn naar het politiebureau in Den Bosch gekomen om de beelden te bekijken. Er zijn 51 uitnodigingen verstuurd, 45 ouders gaven gehoor daaraan. Ze kregen op het politiebureau eerst een gesprek waarin werd verteld wat er op de foto's en het filmpje staat. Daarna konden ze het materiaal bekijken. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die op medische gronden toch in Nederland willen blijven, krijgen onderdak zolang hun nieuwe aanvraag loopt. Staatssecretaris Albayrak heeft dat besloten op verzoek van de Tweede Kamer. Die wil niet dat zieke uitgeprocedeerden op straat belanden. In Carré in Amsterdam hebben zich honderden mensen verzameld om afscheid te nemen van de vorige week overleden Ramse Shaffi. Nog voordat de deuren van het theater opengingen stond buiten al een lange rij van fans. Belangstellenden kunnen nog anderhalf uur in Carré de laatste eer bewijzen aan Shaffi. Morgen wordt de zanger in besloten kring begraven. Giel Belen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaert zijn de drie DJ's van 3FM die over anderhalve week het glazen huis ingaan. Ze zullen er een week niet eten en tegen betaling plaatjes draaien om zo geld in te zamelen voor malariabestrijding. Het glazen huis staat dit jaar op de Grote Markt in Groningen. Alleen Annemieke Schollaert zat nooit eerder in het glazen huis. Het weer, de bewolking neemt verder toe en vanavond in het zuidwesten regen. De komende dagen is het bewolkt met soms regen.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 But all that I could see, I never saw the truth. Now I'm alone. Heaven only knows how much I made. came. The that I can do, I can't forget your face. I call you, name. Heaven only knows what I've been crying for. What I'm crying for. All I've done to keep this love alive, even through my tears. with rain. Wereldfan weer te zijn van uh, deze formatie, de Bee Gees. Je herkent ze uit duizenden, de stemmen van eh, Barry Morris en Robin Gibb van de CD One van eh, heel wat jaren geleden. Was dit een nummer wat ik misschien wel het mooiste vind, Tears. En Tears zal ook en zeker Brian Wilson heel veel vergoten hebben, want het was wel een, een van de mensen van de Beach Boys. Een van de grote van de Beach Boys. En ze hebben heel wat nummers samen geschreven. Maar hij zat nooit echt goed lekker in zijn vel. Nothing was easy till now. Hope like the morning will paint the dawn. More than ordinary, make an ordinary day to the jamboree. everything's bye bye. My Life, Nothing Was Easy. En dat werd gezongen door de Tears for Fears op hun cd Elemental. En daarop staat de, eh, de song Brian Wilson Sad. En u, hoorde af en toe ook een beetje die klanken voorbij komen hè, van de Beach Boys. Tien jaar later toen schreef Ruud Hermans daar ook een liedje over, over diezelfde Brian Wilson. En hij noemt het Brian, the devil. Let u maar eens op de tekst, hoe iemand zich dan kan voelen als hij aan zichzelf twijfelt en eigenlijk aan heel de wereld twijfelt. Brian was possessed by the devil. Wilson confirmed it was so. Was it fate or desire? I guess God only knows. I went without Satan's helpers, deeper as darkness is gone, Found my own little dungeons where the sun, the moon never showed. She made me look in the mirror, and through her eyes I could see burning love, fire, and passion. And she said that I was looking at me, honey. I won't let I will always come around, even when I'm gone astray. Read my lips and what they say when I'm gone for just an hour. When I'm gone for just a day, and when you fear love's flame losing power, and the embers like the men away. comes a moment like the dawning of the day. Open your windows, the sounds of glory, and you'll find a tear and no words to say. Honey, I won't let you down. I will always come. Even when I'm gone astray. Read my lips and what they say. No regrets, you've waited for the day. Next to you is where. Mine, The Devil and Me. En zo zullen er altijd wel liedjes gemaakt worden hoor, over het leven van iemand, over het leven van jezelf. En dan is het weer autobiografisch hè. East Mountain, Brad Waite, zij schreven voor Billy Ocean.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 En nou zat ik van de week eigenlijk een beetje te zappen op tv en ik kwam daar een show tegen van Oprah Winfrey. En wie was daar aanwezig? Mariah Carey. En zij zat helemaal voluit te vertellen over haar leven. Hoe dat ze als ster was. Dat ze verslaafd is geweest. Maar dat alles weer achter de rug is. Alles is opgelost, want ze is weer helemaal clean. En ze zorgt weer voor haar kinderen. En op een gegeven moment kwam de aap uit de mouw hoor. Ze is ook weer van plan om muziek te gaan maken. Dus eigenlijk was het gewoon één grote reclamecampagne voor die Mariah Carey. understandings. There's so much you need to realize. de titel All In Your Mind, geschreven door eh, die Mariah Carey helemaal zelf. Dus misschien, eh, misschien dat er binnenkort dus weer een cd eh, op, de straat komt van, van deze dame. En als ik zeg op straat, moet ik eigenlijk zeggen op straat. Want zo heten ze, de straatklinkers. In dit geval nog vijf heren en één dame die zich warm maken voor de country music hier in Nederland. En dan vooral de bluegrass, maar wel in dialect ziel alleen. No ziel om de zee te zijn. Het is soort medicijn, ik knap er echt van op. Maar op Noordpolderziel kriek geen pijn in de kop. Op Noordpolderziel kriek geen pijn in de kop. Daar is kind zo wees als op ziel boer ook wel woon, al is de kans op mijn hiel. Als ik doorloop, ik de koning te riep, op Noordpolderziel, vlak achter die. En kijk ik over het wat, en kom ik tot rust, door zo'n porulaar, alleen langs de kust. Ik gooi over diek, langzaam weer om maar op Noordpolderziel vloog zo'n zomer om. Maar op Noordpolderziel vloog zo'n een om. Naaks kind zo wees als op Noordpolderziel. Door ook wel woon, al is de kans op een hiel. Als ik doorloop, ik de keuring te riek. Op Noordpolderziel vlak achter die. Dit is het schierste steen. Je maalt er ook als dat is echt geen gek idee. Dus keer zijn dag me een wandel op de diek. Misschien kom je nog tegen en krieg ik vast gelijk. Misschien kom je nog tegen en ik kreeg ik vast gelijk. Niks kind zo wezen als op noordpolderziel. ziel. Door ook wel woon, al is de kans ook niet heel. Als ik doorloop, ik de keuning te riep. Op Noordpolderziel, vlak achter die. Op Noordpolderziel, vlak achter die. Noordpolder Ziel, zo heet eh, dit liedje. Wat eh, door die heren zelf is geschreven van de straat straatklinker. Straatje om, zo heet deze cd. En de cd is overigens eh, in één keer opgenomen op een twee-sporen recorder. Dus helemaal niks geen, eh, geen moeilijk gedoe van 24 eh, sporen, 46 sporen. Nee, gewoon twee sporen. Dat is anders met eh, Tabea Anderfurrer. Dat is ook een dame. Zij woont in Zwitserland. En zij houdt ook, zich ook bezig met, met de country music. En dan ook weer een beetje de bluegrass. En dan krijg je al heel snel dat je muziek op wilt nemen van Bob Wills. Want dat is de grootvader van de bluegrass music daar in Amerika. As I read the letters that you wrote to me, sweetheart. It's you I'm thinking of. As I Tabea Andervoeren. En ik heb begrepen dat ze alweer een nieuwe cd heeft eh, opgenomen. Daar zijn er weer een aantal tracks van, eh, ja, van gemixt, eh, uitgewerkt. En ik heb er een paar mp3'tjes van thuis gestuurd gekregen. Dus als u geïnteresseerd bent in dat soort muziek... luister dan ook eens naar het programma Country Track... bij uw eigen favoriete omroep. Dit herkent u wel, hè? Dat crazy little thing called love... Een grote hit voor Queen en Michael Bublé die zei van... laat mij het ook eens proberen. I just I can't handle it this thing I call love I must get around to it I ain't ready Crazy little thing called love This thing I call love It cries in a cradle all night it swings jives. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cool, cool sweat. Gotta be cool, uh, relax, uh, get hip, uh, get on my track, take back a hitchhike, take a long, long I Get on my track, take a back seat, a hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold fever, then she leaves me in a cool, cool sweat. song. Why haven't I recorded that? This is true. So when I arrived at the studio, I called the station, right, to find out who the girl was. And they said, it was me. They said, Barbara Streisand. I think they even said it right. But I thought, isn't that funny because I, I guess I, I'd recorded, you know, so many albums and songs by that time that I actually forgot that I sang that song.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 any day. De perfectioniste Barbara Streisand. Song, ja, dat is een heel mooi liedje, juffie. Eh, dat is echt waar. En dit, dit zijn de Beatles. Ergens uit de jaren 60 eh, denk ik, hè? eind jaren 60 dat dit eh, werd uitgebracht. I Feel Fine van de Beatles. En in 2000, uh, eh, kan ik me nog goed herinneren, kwam er een, een rode cd uit en een blauwe cd uit. En daar stonden alle hits op van de Beatles. Daar hadden ze wel twee cd's voor nodig, maar liefst 57 tracks op die twee cd's. En dit is dan weer uit 1992. dan denk je bij jezelf van... ja, dat is een, ergens een, een, een Oosterse naam. Maar nee hoor, ze komen gewoon uit België. Sade, No Ordinary Love, een van de grootste hits. Uh, ja, ergens rondom het eh, millennium werd dat <laughs> toen gezegd. Maar dat was nog in 1992 dat eh, deze cd, dit nummer, uitkwam. Mm, het is een beetje een onbeschreven wet, hè? Je draait geen twee dames achter elkaar.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 Maar muziek maken, dat doet hij eigenlijk niet meer zoveel. Nou ja, met de toppers nog. als je dat muziek kunt noemen. Dit is een nummer. She. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. dream. She